uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Op intensive care afdelingen liggen drie coronapatiënten minder dan gisteren. Het zijn er nu 36. Het aantal patiënten in een ziekenhuis niet op de IC is nu 122. Dat zijn er twee minder dan gisteren. Voorzitter Kuipers van het landelijk netwerk acute zorg waarschuwt dat het huidige aantal nieuwe besmettingen betekent dat we er rekening mee moeten houden dat het aantal ziekenhuisopnamen in de komende periode verder zal stijgen. Daar is voldoende capaciteit voor, mits het aantal besmettingen op korte termijn stabiliseert, zei hij. Israël heeft voor 20 landen de reisbeperkingen versoepeld. Israëliërs die uit die landen terugkomen hoeven niet langer twee weken in quarantaine. Onder andere Duitsland en Oostenrijk zijn op groen gezet. Israël laat alleen in uitzonderlijke gevallen buitenlandse reizigers toe. En Israëliërs worden zelf omgekeerd vanwege het hoge aantal besmettingen in het land... maar in een beperkt aantal landen toegelaten. Voormalig topambtenaar Arthurs dokter, Arthur Dokters van Leeuwen is overleden. Van 1989 tot 1995 was hij hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, de huidige AIVD. Daarna werd hij procureur-generaal bij het gerechtshof in Den Haag. Daar moest hij na een conflict met toenmalig minister van Justitie Zorgdrager opstappen. Vervolgens was hij jarenlang directeur van de Autoriteit Financiële Markten. Arthur Dokters van Leeuwen is 75 jaar geworden. En Max Verstappen heeft een podiumplek veroverd bij de Grand Prix van Spanje. Hij werd tweede achter Lewis Hamilton van Mercedes. En derde werd Mercedes-coureur Valtteri Bottas. Het weer. Vanmiddag trekken onweersbuien over. Mogelijk met hagel en zware windstoten. Het is eh, tussen de 28 en de 32 graden geworden vanmiddag.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 En samen sporten. Alleen wel op anderhalve meter. We werken ook zoveel mogelijk thuis. En alleen als het echt noodzakelijk is, nemen we het openbaar vervoer. En met klachten blijf je natuurlijk thuis. Want alleen als we onszelf en elkaar goed beschermen, gaan er steeds meer deuren open.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 get to know you better. Kinda hope we're here forever. There's nobody on these streets. If you told me that the world's ending, ain't no other way that I can spend it. Oh, oh, oh, Got all this time in my hands.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 Ooh. Guess who's back, back, back, back again? A little bit of weed mixes some hard liquor, some vodka that'll jumpstart my heart quicker than a shock when I get shocked at the hospital by the doctor when I'm not cooperating. When I'm rocking the table while he's operating. Hey! You waited this long to stop debating, cause I'm back, I'm on the brag, inoculating. I know that you got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problem's complicating. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So come on and dance, bum on your lips. Kom Come on your lips and some on your tits and get ready. Cause this shit's about to get heavy.